Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het heeft vanavond flink geregend in Zuid-Limburg. In onder andere Maastricht en Geleen liep het water over de straten. Ook hier in Valkenburg. Ik denk niet dat het langer dan een uurtje geregend heeft. En het begon natuurlijk ja, redelijk licht. Het werd steeds zwaarder. Aan op een gegeven moment zie je gewoon dat de putten eh, hier om de hoek een andere straat, dat die het gewoon niet geslekt krijgen. En zo ging het op meer plaatsen. Een deel van de A2 is nog dicht omdat er veel water op de weg ligt. Ook op de A76 bij Geleen is dat het geval. De ergste regen is nu voorbij, maar de rest van de avond geldt nog wel code geel in Limburg. Vanavond moesten in Nijmegen bewoners van een woontoren hun huis uit. Op de tiende verdieping was brand uitgebroken in een keuken. Er ontstond veel rook, waardoor de situatie gevaarlijk werd. De bewoners zijn opgevangen in het politiebureau van Nijmegen. Bij de brand raakte niemand gewond stel je even voor, je gaat op vakantie, maar je neemt geen koffer vol kleding mee. Die krijg je als je aankomt bij het hotel. Daarmee experimenteert Japan Airlines. Door passagiers geen zware koffers te laten meenemen... bespaart de vliegtuigmaatschappij brandstof en is er dus minder uitstoot. In de koffer die de, die de, klanten krijgen bij het hotel zit allerlei kleding, zodat ze even vooruit kunnen. En als ze weer naar huis gaan, dan gaat de kleding naar de stomerij en die wordt dan klaargemaakt voor de volgende klant. Een sigaar van meer dan 6 meter lang. Dat is het pronkstuk van een tabaksmuseum in België. Maar het ding was toe aan een opknapbeurt. Het museum kwam uit bij Ria uit IJsselmuiden. Want zij maakt al 40 jaar sigaren, dus voor haar is dat een makkie. De lijm is Arabisch schom, dat krijg ik in poedervorm aan. Moet ik aanmaken met water. Ik heb eh, tabaksbladeren nodig, eh, dus die heb ik genoeg bij me. Water en mezelf. En het museum is er hartstikke blij mee. Het weer dan. Vannacht af en toe regent. Het is niet kouder dan 15 graden.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 En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas. Of liep je door het hoge gras buiten de stad. onhandig mompelde je wat. Onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam, mag hij straks ook een boterham? Ze zeiden dat je met haar ging, want om je pink droeg jij haar ring met rode steen. Die gaf ze eerder aan geen een. de tijd waarop je ziet met meisjes lopen, is toch niet zoals je dacht. Wat had je eigenlijk verwacht? Je kleurde diep tot in je nek, als vriendjes riepen, mij de gek, omdat je wist vissen had men jou gemist. Een uur had jij ook gevist. En s'avonds zeg je na een feest waar jij met haar bent heen geweest. Hier is je ring. Wat moet ik met dat kleren ding? leek haar s'avonds nog zo echt. En nu opeens heb jij gezegd: Ik wil niet meer. De eerste keer doet zoiets zeer. Dan lig je huilend in je bed. Je voelt een redeloos verzet je denkt, zo zal het nooit meer zijn. Zo zal het zeker nooit meer zijn. Je weet, zo zal het nooit meer zijn. Robert Long woonde in de Duvervoordestraat ja. in, eh, in Haarlem. Klopt. Zat in de tijd in Unit Gloria. The First of the Last Seven Days is een heel bekende hit van Unit Gloria. Maar eh, ja, zijn solo-repertoire is toch wel eh, geweldig ook. Ook dat nummer van uh, Vanmorgen vloog ze nog. Oh, met Martine Bijl en hoe heet ze ook weer, die musical-zangers. Je weet het, je weet het, wel. je weet het wel. Zing het maar. <laughs> ja. Nou ja, ik kom er wel op. Ik kan, eh, oh, Simone Kleinsma, die bedoel ik. Martine Bijl Simone Kleinsma, die zongen daarop mee. Eh, vanmorgen was nog, maar dit was een heel ander liedje. Het ging over kalverenliefde. Weet je wat kalverenliefde is, eh, Orno? Ja, als je nog zeer jeugdig bent. En dan, als, je een koek, als je een koek kust. Als je een koek kust. Oh, oh. <laughs> nou ja. <laughs> Eh, wat heb jij voor ons klaarstaan? Ik heb, eh, eerst had ik uh, eigenlijk een nummer van Adele voor staan. Hello. Ja. Maar wat ik ook heb, dat is een live versie. Ook van Hello. Ja. Maar dan in het Frans. Van Ellen ten Damme. Ook. Oh. Live. En is dat het Hello van, van Lionel Richie? Of niet? Nee, dat is, ja, dat is omdat het allemaal op elkaar lijkt. Nee, het is echt het originele nummer van Adele, zingt zij live. ik ben benieuwd. Kom. Ja, Elton Dam is erg van de Franse chansons. Soms, ja, ja. ja. Ik heb een dubbele LP van haar. Een dubbel LP? Ja, dubbel LP. Ik kan er maar één tegelijk draaien. Zie door haar persoonlijk ook nog. Nee, maar je kan het er maar één tegelijk draaien. Of ja, ja. We hebben heb je twee draaitafels? <laughs> nee, nee, nee. Vroeger wel, maar eh, nu nog eentje. Nu nog eentje. Nee, nee, nee. Eh, ik ga nog even een liedje van mijn zoontje draaien. Halleluja. Sven David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the barefoot king composing hallelujah. moonlight overthrew you she tied you to her kitchen chair She broke your throne, then she cut your hair And then from your lips she drew to live alone before I knew you And I've seen your flag on the marble arch and love is not a victory march and it's a cold and it's a broken heart me know what's really going on below. But now you never show that to me. maybe there's a God above But all I've ever learned from love Is how to shoot somebody who outdrew you Well, and it's not a cry that you hear at night And it's not someone who has seen the light It's a cold and it's a broken heart Jeff Buckley op gitaar. Sven Duif op, op zang. Halleluja. Oh nou, halleluja, wat heb jij voor ons? Eh, <laughs> nou, iets minder. Eh. nee, ik heb eh, een liedje van AHA voor staan. Aha. Maar niet, ja, AHA, ja. Maar niet een heel bekend, tenminste, ik denk niet voor veel mensen bekend is. Nummer van Crying in the Rain. Oké. Live vanuit Limburg dit, Ja, ja, ja, ja. ja. Valkenburg. <laughs> Hoorde ik net op Ja, duo liep daar in de regen te huilen. Oh Aha. Aha. Ah, oh. <laughs> ja, was er, eh, eh, George Michael daar niet bij? Nee joh. Oh, dat is Wem. Dat is, Wem. Ja, ja. Nee, nee. Aha komt uit eh, Scandinavië. Mm ja. ja, een beetje Alzheimer Light. Hè? Dit, ja, ja, ja, dit waren als het ware de reflections of my life. <laughs> Marmalade met uh, The Reflections of My Life. Zeg jij dat iets of nou? Reflections of your, of your Life? Ja, nee, ja, ben niet altijd persoonlijk geworden. Nee, dat gelukkig niet. Maar, dat uh, beter niet doen, hè?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 die, die weigert dienst. Oké. Ja, dus nou, nou zeg ik het maar gewoon. U luistert luisteraars naar Tussen App en Vloed. Gezellig. En wat heb jij nog in de branding? Nou, omdat ze toch al zingen Unforgettable. Dat is wat zie je. Nou, dan zingt Andrew Gold gelijk van... Dan laat je nog nooit... Uh, hoe heet het? ontglippen. Never let it slip away. yeah, I really. pure gold, never let it slip away. Moeten we ook zeker niet doen. Eh, eh, de, de moeder van eh, onze lieve heer Jezus. Was die enig kind? weet je dat, ook? Of... Geen idee. Nee. Hoe weet, weet jij het wel? Nou ja, zeker, gaat er vast iets... Nou ja, in ieder geval Art Garfunkel. Die heeft daar een mening over. Luister maar. Oké, nou... Art Garfunkel, prachtige stem. Eh, stemmig nummer ook, hè? Het is een... Eh, ja, je weet zeker dat het over die Maria... Nou ja, in ieder geval was zij enig kind. oh ja, oké. Dat heb ik uit de tekst begrepen. Ja, nou ja ik ook ongeveer, ja. ja ik krijg eh, nog een verzoekje uit, uit Canada. Ja. nummer van Venice, The Family Tree. Maar die moet ik even opzoeken. Dus misschien dat jij onderwijl kan invallen voor Ja, ik heb een eh, nummer van uh, Nat King Cole uh, eh, voor staan. is oh, dus, Net... Mona Lisa. Oh, ah. Mona Lisa some men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa are just a cold and lonely, lovely work of art. smile to tempt the lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa Lisa van Nat King Cole. Ik draai hem net ook al even samen met zijn dochter Natalie Cole. Uh, luisteraars, ik ben even aan het speuren op, eh, in de computer...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 Even Speaker. Klaas Koper. En Klaas Koper is helaas overleden. Maar ten nagedachtenis van Klaas Koper draaide ik dit namens Joke Westerberg. Klaas Koper was eh, dorpsomroeper hier in Zandvoort. Prachtig nummer van uh, Venice. Eh, de, Tree, die aan het groeien blijft. Ondanks het feit dat je er niet meer bent. leeft je in gedachten van alles antwoord voor voort, Klaas. Zo is het maar net. Onno. Nee. Onno. Ja. Vertel. Ik heb eh, een nummer voor, eh, van Stef Bos. Nou, raad is.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 Ja. Goh, gaat het hard, twee uurtjes. Ja, Angel of the Morning. En dat sluit precies aan op het nieuws. Dank voor je komst. En, ja, eh, graag gedaan. En, uh, Luisteraars, allemaal een oh. hele goede nachtrust. Dank voor het luisteren allemaal.